Er is een verdachte opgepakt, een Somalische man van 23. Het slachtoffer en de dader volgden allebei een inburgeringscursus bij educatief centrum De Reggenhof. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. Bij een ongeval in Schagen zijn twee inzittenden van een busje omgekomen. Drie mensen raakten zwaar gewond en twee licht gewond. In het busje zaten zeven mensen. De passagiers werden naar de dagopvang van een verpleeghuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. Het busje raakte kort voor half elf door nog onbekende oorzaak van de weg. Dat gebeurde op de provinciale weg N248 bij Schagen. Bij een treinongeluk in Noord-Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ongeveer twintig mensen zijn gewond geraakt en een aantal van hen is zwaar gewond. Dat melden Italiaanse media. Een regionale trein ontspoorde als gevolg van een aardverschuiving. Daardoor werd de trein van de rails geduwd. Het ongeluk gebeurde niet ver van de stad Bolzano. De spoorlijn is een van de modernste in Italië en is pas in 2005 in gebruik genomen. De verdreven president van Kirgizië, Bakiev, wil dat de Verenigde Naties een vredesmacht naar het land sturen. Bakiev, die naar het zuiden van Kirgizië is gevlucht, weigert nog steeds om af te treden. Een vooraanstaand lid van de pas gevormde interimregering liet doorschemeren Bakiev met geweld te willen aanpakken. In Rusland is vanochtend een vooraanstaande rechter vermoord bij zijn appartement in Moskou. Hij werd doodgeschoten toen hij zijn huis verliet om naar de rechtbank te gaan. De rechter hield zich bezig met zware misdaden in Rusland en strafzaken tegen nationalistische groepen. Vorige maand had hij nog straffen tot 23 jaar opgelegd aan een aantal leden